7 Jan van der Putten met het NOS-journaal. De Europese regeringsleiders hebben na vier dagen onderhandelen op de top in Brussel een akkoord bereikt over het coronaherstelfonds en de nieuwe Europese meerjarenbegroting. Gisteravond kwam EU-president Michel met een nieuw voorstel waarover de hele nacht is onderhandeld. De korting die Nederland krijgt op de jaarlijkse bijdrage aan de EU stijgt met 2 miljard euro. Verder zal het herstelfonds voor landen die zwaar door corona zijn getroffen voor ongeveer de helft bestaan uit leningen. Die worden verstrekt onder voorwaarden. Landen kunnen gedwongen worden tot hervormingen. Premier Rutte spreekt van een omvangrijk en goed pakket... waarin de Nederlandse belangen goed zijn gewaarborgd. Een groeiend aantal mensen denkt dat thuiswerken en videovergaderen ook na de coronacrisis populair blijven. Zo is het aantal thuiswerkers dat zich dit na de crisis te blijven doen de afgelopen twee maanden gestegen van 25 naar 45 procent. Dat meldt het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid. Wel vindt ruim een derde dat thuiswerken het scheiden van werk en privé lastiger maakt. Verder meldt het Kennisinstituut dat het reisgedrag is veranderd. 28% van de ondervraagden die wel eens met het OV reisden... verwacht dat na de crisis minder te doen. Een Amerikaans stel dat vorige maand geweren richtte op antiracisme demonstranten in de stad St. Louis wordt aangeklaagd voor onder meer het illegaal gebruik van vuurwapens. Een filmpje van het incident werd veel gedeeld op internet. Het echtpaar richtte de wapens op demonstranten die langs hun villa liepen, naar eigen zeggen omdat actievoerders hun toegangspoort hadden gesloopt en ze hun huis wilden beschermen. De demonstranten ontkennen dat ze iets hebben vernield. Volgens het OM veroorzaakte het echtpaar een gevaarlijke situatie.